Jan van der Putten met het NOS Journaal. Premier Rutte is tevreden over de uitkomsten van de eurotop. Vanmorgen vroeg werd er na vier dagen en nachten moeizaam onderhandelen in Brussel een akkoord bereikt. Volgens Rutte zijn de Nederlandse belangen goed gewaarborgd. Afgesproken is dat er voorwaarden worden gesteld aan landen die geld krijgen uit het corona-herstelfonds. Dat fonds van 750 miljard euro bestaat voor ongeveer de helft uit leningen. Dat is minder dan Nederland had gewild, maar meer dan eerst de bedoeling was. Voor Rutte is belangrijk dat er aan de noodrem kan worden getrokken als landen niet genoeg hervormen. Rutte kreeg op de top in Brussel veel kritiek op zijn harde standpunten. Volgens de premier blijven de banden met de andere EU-leiders sterk. Bij de onderhandelingen is verder afgesproken dat de Nederlandse korting op de EU-contributie stijgt naar bijna 2 miljard euro. Bij een explosie en een brand in Eindhoven is vannacht de bewoner van een hoekhuis gewond geraakt. Buurtbewoners werden wakker van een knal. Op beelden is te zien dat de ramen van het huis aan de voor- en achterkant zijn weggeblazen. Medebewoners van de gewonde man zijn opgevangen. De oorzaak van de explosie en de brand in Eindhoven is nog onbekend. Bij een ongeluk op de snelweg bij Lyon in Frankrijk zijn vijf kinderen omgekomen. Ze zaten in een minivan met nog een kind en drie volwassenen... die in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht. De inzittenden van de auto zouden allemaal van hetzelfde familie zijn geweest... uit de omgeving van Lyon. De kinderen waren tussen de drie en 14 jaar oud. Volgens de autoriteiten was de auto in brand gevlogen en waren er problemen met de remmen, waardoor het voertuig een vangrail raakte en over de kop sloeg. Dan het weer. Eerst nog wat mist. Verder veel zon. Alleen in het noorden kans op een bui en het wordt 18 tot 22 graden.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 Y sé que suena loco, pero me gusta tanto si más así yo no la aguanto. Vámonos a la luna, vámonos al cine, vamos a un que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos canas. Baila, baila, baila, baila, música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila, tengo que besarte antes que se acabe. no me sale de tu traje, la trajo panticito pa' que el nene no es lo que ella cree que ya se sabe. Mientras que no quiere, pero me tiene frenar. Bailame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito pienso bien suavecito, bebé. Taqui, taqui, taqui, taqui, rumba. cry rocking the nation. Life is the answer to all the questions.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 crashing in other places. Uh, but the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. out Guitar George. He knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing.